Jelle Visser met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft opnieuw een ballistische raket gelanceerd. Er zou een projectiel in zee zijn beland, melden Zuid-Korea en Japan. Volgens de Noord-Koreaanse VN-ambassadeur heeft zijn land het recht om zich te verdedigen en om wapens te testen. De afgelopen weken deed Noord-Korea meerdere tests. Volgens deskundigen werkt het regime aan een lange afstandsraket die een nucleaire lading kan dragen. Toenmalig president Trump had in februari 2019 nog een ontmoeting met Kim Jong-un. Maar sindsdien ligt overleg over het Noord-Koreaanse nucleaire programma helemaal stil. Rond het Utrechtse restaurant Waku Waku is het gisteravond onrustig geweest. Tientallen mensen hadden zich verzameld om te voorkomen dat de politie het restaurant zou sluiten. Het restaurant moest dicht omdat het gasten niet controleerde op hun coronapas. Uiteindelijk heeft de politie niet ingegrepen en sloot het restaurant zelf de deuren. De sluiting blijft van kracht zolang de eigenaren van het restaurant aangeven de coronapas niet te zullen controleren, al dus de gemeente. President Biden heeft een derde coronaprik gehad. Volgens de Amerikaanse autoriteiten hebben 65-plussers en medische risicogroepen baat bij zo'n boosterprik. Ik weet dat ik er niet uitzie als iemand van boven de 65, maar ik ben er ver overheen, grapte de 78-jarige Biden. Hij riep Amerikanen op, ze nog eens op om zich vooral te laten vaccineren. Bijna een kwart van de Amerikanen van 12 jaar en ouder heeft nog steeds geen coronaprik gehad. 1 op de vijf jongeren tussen de 16 en 24 is tussen begin 2019 en begin 2020 slachtoffer geworden van huiselijk geweld. Het zou vooral gaan om meisjes en vrouwen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Onder huiselijk geweld valt onder meer slaan, schoppen en het dreigen met lichamelijk pijn. Volgens het CBS zijn jonge vrouwen vaker slachtoffer dan jonge mannen... en hebben ze ook vaker te maken met een stalker. Het is voor het eerst dat de cijfers worden bijgehouden. Volgend jaar volgt er een nieuw onderzoek. Het weer. Vanochtend schijnt de zon op de meeste plaatsen uitbundig. Alleen in het noordwesten kans op een bui. Het wordt vandaag maximaal zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Web nu de nacht.